Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag staan ministers, staatssecretarissen en Kamerleden rond deze tijd voor de spiegel... om hun haren en hoedjes goed te zetten. Vandaag is het Prinsjesdag. Dat is de dag waarop we horen wat het kabinet Schoof komend jaar van plan is... en hoe ze dat willen betalen. Verslaggever Esther Hendricks ging de straat op om te vragen waar mensen in Utrecht vinden dat het geld naartoe zou moeten. Ergens verder weg waar ik het toch wel wat leuker vind. Dan zou het wel fijn zijn als je dan bijvoorbeeld een kamer kan vinden. Ik denk goedkoper OV. Zou ik wel voorstaan Dat je even ergens heen wil en dan ben je voorheen en terug 50, 60 euro kwijt? Ja, dit, dit, is heel kut voor de studenten. Maar dan zou ik zeggen, minder studenten, studiefinanciering en zulke dingen. Ja, ah, dat sowieso niet. Dan denk ik toch Defensie dan eh, toch eerder. Dan even het programma van de dag met je doornemen. Begin van de middag stapt de koning in de glazen koets... voor een ritje naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Deze mensen stonden vanochtend al vroeg langs de route. Ik word wakker en dan denk ik, ja, ik moet, ik moet. Het gaat om politiek. Maar ik sta hier... Eh, voor de Franje van Oranje? Ja, gewoon de entourage, die koetsen, ja, echt gewoon, dat vind ik toch wel heel erg mooi dat dat er is. Alles wat hier s morgen al gebeurt en de, nu zijn de lichten aan en, en, straks komt gaat er nog eentje stofzuigen en dan gaat nog dit. je ziet alles eigenlijk gebeuren eh, wat er eh, weer komt. Dus dat vind ik leuk om dat vanaf het begin mee te maken. In de Schouwburg leest de koning de troonrede. Daarin horen we de plannen van premier Schoof en zijn ploeg. Daarna gaat het feest door in de Tweede Kamer. Het koffertje met de miljoenennota wordt aangeboden. De rest van de week zal er over de plannen worden gedebatteerd. En dan is er ander nieuws. Een man die mogelijk een aanslag wilde plegen op Donald Trump... is eerder al eens onderzocht door de veiligheidsdiensten. Vijf jaar geleden kreeg de FBI een tip over een illegaal vuurwapen. De zaak werd toen gesloten, omdat er te weinig bewijs was. De man van 58 werd afgelopen weekend gepakt... nadat hij gewapend in de bosjes lag bij een golfbaan waar Trump op dat moment speelde. Tientallen asielzoekers hebben vannacht op het laatste moment een plekje gevonden in een sporthal in Stadskanaal. Ze hadden eigenlijk naar het aanmeldcentrum in Ter Apel gemoeten, maar daar was geen plek meer voor ze. De laatste keer dat dat gebeurde was twee jaar geleden. En het weer nog, de dag begint grijs en druilerig. Later trekt het open en is er behoorlijk wat zon.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 Een kwartier vertraging over 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A10 West richting Zaanstad is daardoor afgesloten. Nou, het ongeluk is gebeurd op de A10 West richting Zaanstad. Bij Slotervaart zijn op de A10 eh, twee rijstroken dicht.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 De gemeente Stadskanaal heeft op het laatste moment een sporthal geopend... voor asielzoekers die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo kon worden voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Facebook verband verschillende Russische staatsmedia. Volgens moederbedrijf Mera maken die media zich schuldig aan geheime beïnvloedingsoperaties online. En vanwege Prinsjesdag staan de eerste oranje fans al bij Paleis Noordeinde. Ze hopen een glimp op te vangen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het weer, eerst vrij veel bewolking en kans op wat motregen. Later steeds meer zon bij een graad of 21.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 Ik raakte door mijn geld heen, geen peseta meer op zak. Het was een 14-daagse reis, dus het hotel dat werd de bak. te passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw gezien kan. Wanneer de druk verloren heeft, als ik chance zelf te pas.